Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De twee Nederlandse kinderen van IS-strijders die aan Nederland zijn overgedragen... zijn bijna hier, dat zegt advocaat André Sebrechts. De kinderen van 2 en 4 jaar bleven alleen achter... in een Koerdisch opvangkamp in Noord-Syrië toen hun Nederlandse moeder overleed. Hun Belgische vader was eerder al omgekomen. Volgens de ministers Blok en Grapperhaus... waren de omstandigheden van de kinderen daar erbarmelijk. Wat de rol van Nederland is geweest is nog steeds onduidelijk. Officieel haalt Nederland geen IS-strijders en hun kinderen uit het strijdgebied. De partijen in de Tweede Kamer reageren wisselend op het nieuws. Zo vindt D66 het terecht dat de kinderen zijn opgehaald. Het CDA blijft tegen. Oud-president Sardari van Pakistan is in Islamabad opgepakt voor corruptie. Hij en zijn zus worden verdacht van witwaspraktijken. Sardari is de weduwnaar van de voormalig Pakistaanse premier Benazir Bhutto... die in 2007 vermoord werd. Na de aanslag op zijn vrouw werd hij verkozen tot president... en tegenwoordig leidt hij samen met hun zoon... de sociaal-liberale Pakistaanse Volkspartij. De prominente politicus heeft al eerder in de gevangenis gezeten... en staat bekend als Mr. 10% vanwege commissies die hij zou hebben gekregen voor overheidscontracten. Bij een aanval op een dorp in centraal Mali zijn afgelopen nacht minstens 95 mensen gedood. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Weer achter die aanval zit is nog onbekend. Er wonen zo'n 300 mensen in het dorp, vooral leden van de Dogon-stam. In Mali zijn al tijden gevechten tussen de Afrikaanse stammen Fulani en Dogon. Voornamelijk gaat het over land. In maart kwamen 150 leden van de Fulani-stam om het leven bij een aanval door de Dogon. Op het WK voetbal kan Kika van S. morgen meespelen... in het openingsduel van Oranje tegen Nieuw-Zeeland. Van Es brak vorige week een middenhandsbeentje... in een oefenduel tegen Australië. Of Van S morgen in Lavre ook in de basis staat tegen Nieuw-Zeeland... wil bondscoach Sarina Wiegman nog niet zeggen. Het weer vanuit het zuiden regen onweersbuien. Het is 18 tot 24 graden. Morgen is het bewolkt, zijn er perioden met regen motregen. En dan wordt het maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Dit is Nashville, jouw wekelijkse dosis countrymuziek. Twee uur lang weer lekkere countrymuziek van toen, van nu. Nieuw country, country pop, classic country, noem het maar op. En natuurlijk afgewisseld met wat Amerikanen en bluegrass. We doen in deze twee uur weer een greep in onze e-mailbox, want die liep weer over. We hebben een heel mooi spotlight album van een beginnende artiest. En natuurlijk in het tweede uur hebben we ook de Nashville Spiegelplaat. Country uit Nederland, dat hoor je ook altijd in Nashville Nashville voorbij komen, zoals ook Jamie Taylor. Hier is Girl Crush. I've got a girl crush. Hate to admit it, but I've got a heart to rush. It ain't slowing down. I've got it real bad. Want everything she has. It's smile. take is mooi. Deze versie van Curl Crush van Jamie Taylor uit Nederland. Het is tijd geworden voor Bluegrass, Blue Moon Rising en We'll Meet Again, Sweetheart. dan onze website www.nashvilleradio.nl of volg Nashville Country Radio op Facebook of Twitter. Baby, lock the door and turn the lights down low put some music on that's soft and slow Baby, we ain't got no place to go I hope you understand I've been thinking about this all day long Never felt a feeling quite this strong I can't believe how much it turns me on Just to be your man There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man voorbij gegaan aan de tekst schrijvers van een bepaald nummer. Maar niet aan dit nummer van Josh Turner, Your Man. Want onder andere Chris Dubois, Jake Everett en niemand minder dan Chris Stapleton schreven mee aan dit nummer. En Chris Stapleton kennen we natuurlijk inmiddels allemaal van eh, zijn successen. Eh, Karen Oliver is een Amerikaanse artiest uit Greensboro, North Carolina. En van haar ga je luisteren naar Dawn. En daarna gaan we terug naar 1983 met Kenny Rogers en Dolly Parton en Islands in the Stream. Dawn. Mama can't forgive her the way she came into this world. Dawn tucks her rebel heart away in a jungle of curl. One million little questions, one million little questions. Why is she not like the other girls? They seem to know she's from a different world. Dawn, teacher turned. Should be hiding to Nashville Country Radio. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. There's a redhead from my hometown. She loves to lay her hair down. She steals my heart out when she starts to sing. She's from the right side of Red River and she's pretty as a picture. Well, don't you know she's Dessel Cowboy's dream? boy from Okie City, and I sure think he's pretty. But I know he wants to steal my heart away. Oh, my mama tried to warn me. He's done time in California, but he'll be in Okie till his dying day. There's a dance we do in Oklahoma. A dance like you've never seen. Sit back and we're gonna show ya how to do that swing. together, man, there's nothing men like better. than to hold each other on the sawdust floor. Whoa, oh, I love it when we're swinging two-door sweet twin fiddles playing. woman A dance like you've never seen Sit back and we're gonna show you How to do that Oklahoma swing Yeah, there's a dance we do in Oklahoma A dance like you've never seen Sit back and we're gonna show you How to do that Oklahoma swing do that Oklahoma swing. The Western Swing. Ilse de Lange en Cash on Delivery met de Oklahoma Swing. We gaan verder met een nieuwe single, Midland en Mr. Lonely. van Midland, Mr. Lonely. Ik zei het aan het begin van de show al, we gaan weer een duik nemen in onze e-mailbox. Want op info.nashvilleradio.nl is weer heel veel binnengekomen. Zwak deze single, ehm, deze artiest komt uit Noordvolk, uit natuurlijk Engeland. Eve Marie Barwood, Americana dus uit Engeland. Hier is Leap of Faith. cheese. you. 50, Dat was het jaar waarin Verline Husky Hanks Song uitbracht. Bluegrass, dat wordt ook regelmatig hierbij in Nashville gedraaid. En er is het nu weer tijd voor The Gravy Boys. En She's the only filly in this one horse town. mailbox. Kreeg onder andere ook een e-mail van Peggy Nora. Zij komt uit Canada en vroeg of we aandacht aan haar single Time Heals All wilden besteden. Nou, dat wilden we wel, dus daar ga je dus nu ook naar luisteren. I can't get used to Country zangeres Peggy Nora en Time Heals All. Een aantal weken geleden draaiden we al eens de single Rednecker van Hardy. En het is ook heel leuk om te zien dat deze nu in de Amerikaanse Billboard Country Top 25 is binnengekomen. Dus aandacht voor deze single en daarna is het tijd voor de Spotlight Album. Spotlight album. Deze artiest bracht dit jaar zijn debuutalbum uit. Hij heet Ben Jarrell en hij maakt een mix van Southern Rock, Outlaw Country en Americana. Het album heet Troubled Times en je gaat achter elkaar luisteren naar Troubled Times in the Tribal Town en de Keer Jammer Blues. Dit is het Nashville Spotlight album. Billy's born outsider over on the north end of town. He was weird, awkward, and strange, and didn't have too many friends to hang around. He'd push and pull for culture, but nothing ever came up into view. Something evil lied in wait, waiting for him to have nothing to do. Well, he met her at a bar in Ozark he was there most every night. Over time, he'd won her heart, saying just about everything right. And then late one night, they took a ride along out on Highway 109. police found her in a shallow grave by the roadside. Troubled times in a tribal town. Idle hands hanging around. Troubled times in a tribal town. That devil plays when the sun goes down. sun goes down. They all knew it was Billy.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 Nothing I could say ever seemed to matter. So I took a little dive just to clear my head. I saw a flashing neon up ahead. It looked like a place to find some satisfaction with a little less talk and a lot more action.